Meer aanhoudingen zijn niet uitgesloten, zegt de politie in Amsterdam. De hoofdverdachte van de aanslag in Stockholm heeft bekend dat hij een terroristische daad heeft gepleegd. Hij accepteert dat hij naar de gevangenis moet. De advocaat van de Oezbeekse verdachte heeft dat gezegd in een hoorzitting voor de rechtbank. De Oezbeek reed vrijdag met een vrachtwagen door een druk winkelgebied in Stockholm. Er vielen vier doden. De route van het EO-muziekspektakel The Passion, donderdag in Leeuwarden, blijft zo lang mogelijk geheim. Burgemeester Kronen zegt in de Leeuwarden Courant dat dat gebeurt vanwege de veiligheid. Er zijn volgens Kronen geen concrete dreigingen. In Nice en Stockholm reden terroristen met vrachtwagens in op publiek. Om dat te voorkomen worden in Leeuwarden op cruciale punten betonblokken en zware voertuigen neergezet. De geschorste directeur van het Spoorwegmuseum heeft mogelijk ook gesjoemeld in zijn tijd bij het Dolfinarium. Hij liet de opbrengst van de verhuur van twee zalen in het Dolfinarium op zijn eigen rekening storten, meldt NRC. Het Dolfinarium bevestigt dat er een factuur is gevonden waarop zijn rekeningnummer staat. Het RIVM gaat een groot onderzoek doen naar de invloed van verkeerslawaai op de ontwikkeling van kinderen. Duizenden Nederlandse kinderen zullen worden gevolgd, vanaf de zwangerschap tot ze volwassen zijn. Uit Duits onderzoek blijkt dat verkeerslawaai nadelig is voor de ontwikkeling van de motoriek en de taal- en rekenvaardigheid van kinderen. Dan nog het weer. Bewolking en wat zon.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 Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat tussen de knooppunten Lunette en Oude Rijn 5 kilometer file door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar wel vrij. En het is erg druk richting de Keukenhof op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom.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 Het is 11 april alweer. Tijd vliegt, hè? Maar goed, we zijn er. Goedemorgen. Oh, wou ik ben je er niet? <laughs> nou, ze is er wel hoor, dames en heren. Ja, ze is er wel Ik ben heus aanwezig, want ik was even eh, in... Eh, ja? Aan het zoeken. Nee, en aan het lezen. Aan het lezen, ja. Ja, hard werken, dames en heren. Hoor. Sidekick zijn, dan moet je helemaal eh, voor het nieuws zorgen en zo. En eh, de recepten en bioscoopagenda's. En het is allemaal... Oeh, dat is zoveel werk allemaal. Maar goed, ehm, ik heb het wat dat betreft vrij makkelijk. hoef alleen maar de muziek aan te zetten. Ja. Okay. Moet het wel werken natuurlijk. Maar eh, goed, we zijn er weer. En eh, het is dinsdag. En eh, dat betekent dus, ik heb het al gezegd, bioscoopagenda, recept straks om kwart over één. En natuurlijk ook nog het regio nieuws rond half één en half twee. Nou, en wat er zo al meer nog ter tafel komt. Dat weten we natuurlijk nooit van tevoren, maar je weet het maar nooit. Misschien landt er wel ergens een ooievaar in het dorp of zo. Nou, dan, krijgen we, horen we dat natuurlijk wel. Ah. Je weet het, <laughs> je weet het maar nooit. Jenever Kentel, zou je dan zeggen. Goed, uh, ja. Nou, voor de rest hebben we weer eh, heel veel leuke muziek voor u. Wat oud, wat nieuw. alles was door elkaar heen, hè. 3 in eentje hebben we natuurlijk ook nog. Ja, om kwart over twaalf. 3 in 1, ja. Vandaag een hele rare. Of tenminste een rare. Ja, wat merkwaardig, kan je wel stellen. Een wat merkwaardige man die bij een groot publiek waarschijnlijk niet zo bekend is. Ja, dat mag ook. is een keertje wat exclusiefs. Denk je, dat is leuk. Nou, je hebt er weer zin in deze week. Het is eh, de week voor Pasen. En eh, dat, is, eh, dat is de Leidensweek, zeggen ze dan. Afgelopen zondag natuurlijk een hele mooie uitzending gehad van de Matthäus Passion. Eh, we gaan vandaag ook wel iets, eh, eh, niet uit de Matthäus Passion hoor. Niet uit die van Bach. Maar we gaan wel iets, iets doen daaraan. Ja, wordt er wel iets moois uit. En, nou ja, zien we wel voor de rest. Een uh, stommeling breekt zijn eigen hart. Ja. ja. Moet je ook niet doen. Laat het maar heel. Why do I keep fooling myself When I know you love someone else Only a fool breaks his own heart I pretend that I don't see when you walk with him down the street. Only a fool breaks his own heart. I have to admit it, even though. If I'm a man, I'd let you go. you go. Only a fool. Ja, en dat was eh, Mighty Sparrow, Byron Lee. En eh, dat nummer, dat heette dus eh, Only a Fool. And every little thing she does is magic. De politie. herinneren dat deze plaat uitkwam. Hè? Had je Frits Spits nog? De avondspits. En die was hier zo gek van. Die zat ook een kills mee te blaren met het ding. Zo verschrikkelijk lekker nummer nog steeds. De Police. vorige week woensdag was Sting nog in Nederland van een concept. Het schijnt erg goed geweest te zijn. Hoort van iemand die er geweest is. Nou, wel een goede concerten gesproken. Daar hebben wij er ook één gezien afgelopen donderdag. Hoor. jonge, jonge jongen Als u eh, ooit de kans krijgt om eh, bijvoorbeeld de band Her Majesty eens te gaan zien. Als u daar de kans voor krijgt. En u houdt een beetje van eh, de muziek van Crosby, Stills, Nash Young. Nou, dan moet u dat zeker gaan zien. Want dat is me toch een partij goed. Dat wil je niet weten. Dit was hem, de police. En uh, het is uh, eh, 14 over alweer, uh, bijna 15. Dus ja, dat is dan natuurlijk tijd voor onze 3 in 1. Ja, onze 3 in 1, ja. In en die is vandaag van een meneer die niet zoveel mensen zullen kennen. Kevin Ayers. Wat is dat? Is dat um, too long about that? thing to see, and everybody knows about it. We talk all night and we're all turned on. Everybody heard him singing his song, telling us there was work to be done, and we all sung the chorus of I Am the Walrus. Yes, Disneyland has come to town. Everyone's dressed and standing around. Alice is wearing her sexiest gown, but she doesn't want you to look at her. Beautiful people are queuing to drown. They wait for the lifeguard to put on his crown but he's up at the other end of town, trying to talk to the mirror. what he means. He sits on the floor and has beautiful dreams. Then he gets brought down by a woman who screams. But he knows it's only a record. Oh, yes, it is. His brave new girl stops feeding the ants and looks at him with her septic pants. She still knows how to make him dance. Forget about emancipation, it's all imagination. And you and I, we sit and hug. We know something's got to come to get us off our endless bum. There's probably one in the bathroom or in the hall. 1 in één. toch wel eh, leuke muziek eigenlijk. Eh, Kevin Ayers eh, was de naam van deze meneer. En ja, de echte popkenners die zouden hem eigenlijk wel een beetje moeten kunnen kennen. Kunnen kennen. hij werd in ieder geval geboren in Bay. En dat was op 16 augustus 1944. En hij overleed in Montelieu op 18 februari 2013 was een Britse muziek, muzikus. En hij was één muzikus in de ja, Canterbury scene. Eh, maar was daar eh, vrij marginaal bij betrokken. Ayers werd geboren in Engeland, maar eh, bracht een groot deel van zijn jeugd door in Maleisië. Daarna heeft hij zich nooit meer echt thuis gevoeld in Engeland. De vrijheid, de spontaniteit en ongedwongenheid van, eh, van, het, eh, van het leven in het oosten hadden hun sporen diep nagelaten. Eind jaren 70 verhuisde hij naar uh, Mallorca om in de jaren 90 te verhuizen naar Zuid-Frankrijk. Begon zijn muzikale carrière in 1964-1965 als liedzanger van The Wild Flowers. En Ayers uh, voelde zich sterk aangetrokken tot de eh, ongedwongen sfeer en hing in de groep dan ook... en eh, hing in de groep dan ook rond Robert Wyatt... die hun gezamenlijk verzamelplaats hadden in het herenhuis van Wyatt's moeder. Met Wyatt ging hij later naar de toch wel meer bekende band, de Soft Machine... Soulmachine heeft hij een tijdje rondgetoerd tot 1968 aan toe. Toen ze de band moest spelen in een voorprogramma van Jimi Hendrix. En eh, daar, dat was voor Ayer zelf het breekpunt. En eh, hij scheide mee uit, want de toeren, dat vond hij maar niks. U hoorde drie prachtige eh, liedjes van zijn eerste soloalbum. Ja, ik was nog niet klaar. Zo. Um, <laughs> Eh, van zijn eerste soloalbum eh, Joy of a Toy. En dat was weer een titel, eh, een vervolg eigenlijk op een lied. Een, een stuk van, uh, van Soft Machine. En achtereenvolgens hoort u een song voor Insane Times. De Clarietta Rag. En als laatste Joy of a Toy Continued. En nou ja, ik hoop dat uh, zo heeft u eens kennis gemaakt met deze meneer. En ja, hij is niet meer onder ons. Al vier jaar niet meer. Maar het blijft ik werd er in de tijd eh, op attent gemaakt. Dus altijd wel leuk als je sommige eh, platenzaken doen, vooral ook in Haarlem, hadden best wel een goede adviserende functie. En ik kwam altijd in de Paarlaarsteeg, dat weet ik nog wel. En die jongen die daar werkte, die zei, dit moet jij eens horen. Dit vind je vast wel leuk. Nou, geluisterd. En ik, nou, inderdaad, ik vond het leuk. Kevin Ayers dus. Eh, even kijken, hoe laat is het? Nou, we kunnen nog net een plaatje doen voordat we zo naar het nieuws gaan. band heet eh, Midas. Midas mag ook. En uh, nummer dat heet eh, Sunday Afternoon. Dat is een nieuwe single. Ah, niet helemaal nagelnieuw. Van een weekje geleden, zeg maar. Ja, dat klopt. Maida's dus en Sunday Afternoon. En dat op dinsdagmiddag. Nou, wat wil je nog mooier. nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. De in Velzen geboren Lonneke Dort heeft de AKF Zonneveldprijs 2017 gewonnen. Tijdens de jubileumeditie van het Amsterdams Kleinkunstfestival in de Kleine Comedie werd zij tot winnaar van de juryprijs uitgeroepen. Het festival wordt al drie decennia lang georganiseerd. Eerdere bekende eh, prijswinnaars zijn onder meer Claudia de Brij en Richard Groenendijk. In delen van Velsenbroek, Zandpoort Noord en Zandpoort Zuid... is momenteel een stroomstoring aan de gang. Zo'n 2700 aansluitingen van netbeheerder Liander zijn getroffen. Vermoedelijk is er tijdens graafwerkzaamheden een elektriciteitskabel geraakt. Volgens een woordvoerder van Liander hebben zover bekend alleen particuliere huishouding, huishoudens last van de storing. Het gaat om de postcodes 1991, 2071 eh, en 2082. En naar verwachting is de storing inmiddels opgelost. In een appartementencomplex aan de Kamphuisstraat in Alkmaar... woedde gisteravond een brand. Het betrof een begeleid wonencomplex. De brand ontstond in de keuken en aanvankelijk leek de brand erg groot. Dat bleek gelukkig mee te vallen en na een uur kon het zijn brandmeester worden gegeven. Er is één persoon nagekeken die rook had ingeademd. Er raakte verder niemand gewond. Op vrijdag 14 april is het gemeentehuis in Zandvoort gesloten... in verband met Goede Vrijdag. Op maandag 17 april is het raadhuis eveneens gesloten... in verband met Tweede Paasdag. Ook wordt op deze dag de GFT-container niet geleegd. In plaats daarvan wordt het GFT-afval op dinsdag 18 april opgehaald. In tegenstelling tot het afgelopen weekend wordt het met Pasen zeer onaangenaam weer. Met temperaturen onder de 10 graden en veel regen... kun je de dagen het best rond de spelletjestafel doorbrengen. Leerlingen van het Eiburg College in Amsterdam... hebben vanochtend bij hun examenstunt wel heel bond gemaakt. Een groep van circa 10 jongeren pleegde fikse vernielingen in de school... Daarbij zijn twee jongens van 15 en 16 jaar aangehouden voor vandalisme... het beledigen van politieagenten en het opzettelijk belemmeren van hun arrestatie. De school alarmeerde de politie toen bleek dat de festiviteiten van de groep wel heel erg uit de hand liepen. Plafondplaten, kluisjes, deuren, computers en schoolmeubilair werden tijdens de stunt gesloopt. Nadat de rust was weergekeerd hebben de aanwezige agenten gesproken met de leraren en leerlingen. De zaak wordt overgedragen aan de recherche omdat de school wel aangifte gaat doen. De twee aangehouden minderjarigen zitten op dit moment nog vast. De school sluit meerdere aanhoudingen naar aanleiding van deze examenstunt niet uit.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 maar de zon laat zich ook regelmatig zien. Vanmiddag is er kans op een bui. De wind is matig en aan zee vrij krachtig uit het westen... en het wordt maximaal 12 graden. Vanavond en komende nacht is het bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige naar zuidwest krimpende wind daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen is het bewolkt en vooral in de middag kan het van tijd tot tijd eh, regenen. De wind is matig tot krachten uit het westen. Windkracht 4 tot 6 en de temperatuur houdt het bij een graad of 11 voor gezien. Dat was het weer. op CFM Zandvoort. is een rockbitch, hè? Of een metalhead, hoe ik het wel? Yep. Ja, en Fade. <laughs> Dit gaat nog even door. Nou, vertel eens. Eh, dit was Low Man's Lyric. Van eh, Low Man's Lyric. Oh. Van Metallica. Oh. En dit is van het eh, album Reload. Ja, ja. Ja, en dit wordt door de, de, de echte metal-liefhebbers... een beetje beschouwd als een wat mindere periode van hen... Maar ik moet zeggen dat ik dit eigenlijk zelf persoonlijk best een heel leuk nummer vind. Juist omdat het wat afwijkt van hun mm, gebruikelijke eh, eh, stijl. Ja, ik had het ook zeker niet herkend. Nee. dit wijkt echt wat af van... Eh, dit hele nou. album trouwens wijkt wat af van hun normale stijl die ze hadden. En voor de echt liefhebbers was dit eigenlijk een beetje een... een ja, een zijweg die niet door iedereen werd gewaardeerd. maar ik vond het wel goed. Nou, je hebt in ieder geval denk ik de Metallica-fans blij gemaakt. Hè? Eh, de echte fans wel, ja. <laughs> Oké. Nou, ehm, dat mag allemaal. We gaan eh, even kijken. Eh, ja, we gaan nog één plaatje draaien. En dan komt de bioscoopagenda. Ja. Nou, in Vienna, there's dus ten shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine in the cave at the tip of the lily in some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating.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 And I'll yield to the flood of your beauty. My cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist Take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. van eh, Leonard Cohen. En eh, tegenwoordig weer erg in de belangstelling natuurlijk vanwege die eh, reclame van een bepaald spoorwegbedrijf. <clears throat> waar hij als reclamemuziek achter zit. Beetje jammer eigenlijk. Maar ja. daarom maar eens een keer gedraaid in zijn geheel. Prachtig mooi. Leonard Cohen, Leonard Cohen Take This Waltz. En dat deden we speciaal voor Ben. Want die moet hem zingen morgenavond. Ja, zo is dat. <laughs> Kan hij alvast even oefenen. Ja, ga niet oefenen. Hey! De bioscoopagenda. Ja. Oh, ik was er nog niet. Dat is mijn cue. Uh, ja, tuintje in mijn hart. Tuintje in mijn hart. <laughs> oh, ga je de George Kooijmans toe. <laughs> ja, waarom niet? Uh, het is eh, de laatste week voor deze avontuurlijke, emotionele rollercoaster... die zich afspeelt onder de warme, hete Surinaamse zon. En deze film is, zoals gezegd, deze week nog te zien. En op... Even kijken, vanavond om 8 uur. Donderdag om 8 uur. En dan vervolgens vrijdag, zaterdag en zondag om 7 uur. Laatste kans. Dan de zwerven en het verloren dorp eh, in het Nederlands uiteraard. Eh, nou, deze blauwe mannetjes en vrouwtje hoeven eigenlijk geen introductie. En eh, deze leuke familiefilm eh, draait, eh, even kijken, vanmiddag om half twee en om half vier. Dan vrijdag om half twee. Zaterdag om half twee. En eh, zondag, maandag en volgende week woensdag eveneens om half twee. Dan gaan we naar The Boss Baby in NL. En <clears throat> is een film van DreamWorks Animatie en eh, de regisseur van eh, Madagaskar. En ze nodigen je uit om kennis te maken met een wel heel bijzondere baby. Hij draagt een pak, spreekt met de stem en de gevatheid van Alec Baldwin... en schittert in de Bosbaby. En deze film is eh, aanstaande vrijdag te zien om half vier. dan zaterdag en zondag eveneens om half vier... Eh, volgende week maandag om half vier. En volgende week woensdag eveneens om half vier. Dan de film Demain tout commence. Uh, deze film eh, gaat over, speelt zich af aan de zonnige zuidkust van Frankrijk... met veel feest en weinig verantwoordelijkheden. En deze film draait vanavond in filmclub Simon van Kolm... Oh, eh, morgenavond. Ja, kan. Sorry, <laughs> ik ben een beetje in de, in de war. Eh, morgenavond eh, in filmclub Simon van Kolm. En begint al om half acht. dan op vrijdag, zaterdag en zondag om half tien. En volgende week maandag en dinsdag om acht uur. Dus morgenavond in filmclub Simon van Kolm te zien. En eh, vrijdag, zaterdag, zondag om half tien. En maandag en dinsdag om acht uur. En voor meer informatie kijkt u even op cinemacircuszandvoort.nl Dat was hem. Ja. Ja, die Simon van Column Club is altijd op woensdag. Dus ik denk, nou, ik zal het maar even zeggen. Zo. Ja. Oké, okay, nou, we gaan nog één plaatje draaien... totdat wij uh, toe zijn aan het NOS-journaal. Stood at the cold face, stood with our backs to the sun. Aquilio en Silhouette. And I can remember being nothing but fearless and young. Come echoes, but echoes to fade away. We fall into the dark as we die under the wave. The devil's on your shoulder, strangers in your head, as if you don't remember. let's go was dat. En het nummer dat heet Silhouette. En ik vond het wel mooi eigenlijk. Het is een eh, nieuwe plaat. Ja, ook weer van een weekje geleden. Eh, zo, het is, eh, we gaan even naar het NOS Journaal van, van 1 uur. En we zijn natuurlijk straks bij u terug met een leuk stukje cabaret.